Niks Ampersen met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in het oosten van Afghanistan is opgelopen naar zeker 20, meldt de BBC. Meer dan 100 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De beving had een kracht van 6. Het epicentrum lag in een regio bij de grens met Pakistan. Bronnen binnen de Taliban-regering zeggen tegen de BBC dat tientallen huizen zijn ingestort. Het afgelegen gebied is moeilijk te bereiken vanwege aardverschuivingen en overstromingen. De Oekraïense politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op oud-parlementsvoorzitter Parubi. Hij werd zaterdag op straat in Lviv doodgeschoten door een man die zich voordeed als bezorger. De verdachte heeft een verklaring afgelegd, maar over zijn identiteit of een motief is nog niets bekend. In België zijn zeven Nederlanders opgepakt in verband met de vondst van een grote partij cocaïne. Er zijn ook drie Belgen gearresteerd. De 1200 kilo cocaïne was per schip via Afrika de haven van Antwerpen binnengekomen. De politie volgde het transport naar een loods in Zelzaten, een plaats bij de Nederlandse grens. Daar zijn de tien verdachten opgepakt. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is gewond geraakt bij een auto-ongeluk in de staat New Hampshire. Hij zat in een gehuurde auto en werd van achter aangereden. De 81-jarige Giuliani ligt in het ziekenhuis met een gebroken wervel en meerdere snijwonden. Het weer, vooral in het oosten regen. Op andere plekken is het grotendeels droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag trekt de regen weg. Verder af en toe zon, maar er kan dan ook nog een bui vallen.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 I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. Automatic, cause there's nothing you can do. overdrive. pushing every button that she finds. Really got your motor running high, and you know she's taking over your body. Mr. Cool, and this is his party. I've seen it half a million times. She can play forward or rewind. She will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started.